Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. 15 mensen zijn dood na een Russische raketaanval. In Oost-Oekraïne werd een flatgebouw geraakt en dat stortte vervolgens deels in. Tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. President Zelensky heeft het over een nieuwe terroristische aanslag door Rusland. Drie dagen geleden kwam Rusland met een gevechtspauze, maar de bombardementen gaan dus nog steeds door. Een van de mannen die gisteravond gewond raakte bij een schietpartij in Groningen is overleden. Het gaat om een man van 50 uit Leeuwarden. Degene die schoot is aangehouden. Dat is een man van 24 uit Groningen. Over enkele minuten begint Max Verstappen aan de strijd om de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander start vooraan nadat hij gisteren overtuigend als eerste over de finish kwam bij de sprintrace. Toch zal hij vandaag scherp moeten blijven, zegt Max verstappen van Lara, die nu op het circuit is. Voor ons is natuurlijk 100% eh, kans dat hij gaat winnen. Maar eh, ja, hij moet wel scherp blijven met de Ferraris achter hem. En daarachter staat volgens mij uh, Russell. Uh, en daarachter nog Perez. Dus ik hoop eigenlijk dat Perez Russell het heel erg moeilijk gaat maken. En daarna lekker aan kan sluiten bij de Ferraris en Max. Maar wij hebben er volle vertrouwen in dat hij natuurlijk gewoon een supergoede start heeft. En lekker de winst daarmee naar huis gaat nemen. En intussen doet de Formule 1-organisatie onderzoek naar het gedrag van Nederlandse racefans in Oostenrijk. Verschillende mensen vertelden dit weekend op social media dat zij last hebben gehad van seksistisch, homofoob en racistisch gedrag door mannen op de tribunes. Zo schrijft iemand, het is alsof ze nog nooit een vrouw hebben gezien. Ik liep langs een tribune en er werd alleen maar gefloten en geroepen. Iemand anders zegt gezien te hebben dat een ijsverkoopster constant lastiggevallen wordt door oude dronken mannen. De formuleorganisatie noemt dit allemaal onacceptabel. Ze bespreken het met de beveiliging op het evenement en ook met degenen die een melding hebben gedaan. Het weer nog. Hier en daar laat de zon zich zien. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen ziet het er iets beter uit met flink wat zon en 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland.